Want hun examens zijn kwijt. Bij PostNL hebben ze een verklaring voor de zoekgeraakte examens. Eh, dat wordt veroorzaakt door een groter aantal eh, examenzendingen in onze processen dan verwacht. En ook de kortere tijd die eh, dit jaar beschikbaar is voor de bezorging daarvan. We weten allemaal hoe ontzettend spannend het is om dat verlossende telefoontje te krijgen. We vinden het dan ook heel erg vervelend dat deze bezorging niet overal is goed gegaan. Het zou kunnen dat een deel van de examens per ongeluk in de pakketpost terecht is gekomen. PostNL hoopt nog een aantal examens te kunnen achterhalen. De PVV gaat voorlopig geen onderzoek doen naar Dion Graus. Partijlid werd dit weekend in het NRC door een oud-fractiemedewerker beschuldigd van seksuele intimidatie. Graus zelf ontkent en de vrouw heeft geen aangifte gedaan. En zolang dat niet gebeurt kan partijleider Geert Wilders weinig doen, zegt hij. We hebben het hier over strafrecht. Feiten waarvoor je eh, jaren de gevangenis in kan gaan als bewezen is dat iemand waar dan ook zoiets gedaan heeft. En dat is iets aan de officier, aan de politie, aan de rechter om daarover te oordelen, niet aan mij. Over twee weken is er voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer een groot concert in New York. De Foo Fighters geven 20 juni een concert in een vol Madison Square Garden. 20.000 fans mogen daarbij zijn. In New York zijn de coronaregels flink versoepeld en geldt er geen maximum aantal bezoekers meer. Donny van de Beek baalt dat hij er tijdens het EK toch niet bij is. De middenvelder is gisteren bij de training geblesseerd geraakt en dus niet fit genoeg. Hij reageert zelf in een video op Instagram. Een grote teleurstelling voor mij, zeker omdat het mijn eerste EK zou zijn en ik daar helaas nu niet bij kan zijn. Wel wil ik jullie bedanken voor alle lieve berichtjes die ik heb binnengekregen. Dat doet me ontzettend goed. En verder wil ik ook de spelers, de staf en niet te vergeten de fans een geweldige EK toewensen. Donny van der Beek heeft een blessure aan zijn lies.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 What? Your license. Where's your license? It's on the bumper, man, back there, man. No, I mean your driver's license. Oh, oh yeah, yeah, I got my driver's license, man. ZFM Jazz. Don't drive drunk. Al dus de verwanende woorden van de gro groovy eh, Dirty Dozen Brass Band. uit uh, New Orleans. Ja, we zijn alweer onderweg eh, op, het, eh, op onze roadtrip. En ik kan je geruststellen, de alcohol van gisteravond is al uitgewerkt. Tenminste, dat hoop ik. En ik ben je Bob vandaag ook in het tweede uur op onze ja, avontuurlijke reis. Nu kijk ik en zie ik, oh, daar springen twee trombonisten uit New York in mijn auto. Conrad Henry, <laughs> eh, Conrad eh, Herwig en Steve Davis. Die heb ik al eens vaak hier gedraaid. Eh, met een nummer, Rolzinho's Ride. said, do what you want, Abe, but the next time I'm coming, child, you better run. And Abe said, where you want this killing done? God said, Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose and no welfare department give him no more clothes. He asked, Boo Howard, where can I go? Howard said, there's just a one place that I know. Sam said, tell me quick, I got and old oh, Howard just pointed her with his gun. He said, Back down Highway 61. things. I got a thousand phones, don't none of them ring. He said, maybe you know where I might be able to off these things. And Louis the King said, hmm, let me think for a minute, son. He said, yes, I think it can be easily done. Just take it all back down to Highway 61. she said, "It's much too white. He said, Come on over here, child, step into the light. Mm, you're right. Let me tell the second mother this has been done. Uh, but the second mother was with the seventh son, and they were both having fun on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored. He was trying to start the next world war. Found himself a promoter, fell off the floor. He said, Man, I never engaged in this kind of thing before, but yeah, I think it can be easily done. Indeed, we just put up some bleachers out in the sun and we have it all back down on Highway 61. of die andere Bob. En dan heb ik het over Bob Dylan nog uh, autorijdt op zijn tachtigste. Dat eh, weet ik eerlijk gezegd eh, niet. Maar gelukkig hebben we daar nog Ben Sidron, de singer-songwriter, vocalist, producer en keyboardspeler. die er niet voor terug schrok om een ritje te maken op Bob Dylan's Highway 61. was natuurlijk een grote fan van Jack Kerouac en zijn eh, roman On the Road uit 1957. Het uh, relaas van een eh, wilde roadtrip door twee vrije geesten, twee vrienden, Sam en Dean, kriskras uh, door Amerika tegen een achtergrond van drank, drugs, seks en vooral bebop, jazzmuziek. En de Finse band, de Five Corners Quintet, rondom trompetist Yuko Escola en saxofonist Timo Lassie doen die spannende tijden herleven. Je hoorde ze eigenlijk niet op dit nummer, maar wel eh, de vocalist, de Amerikaanse vocalist eh, Mark Murphy... in eh, de song getiteld Kerouac Days in Montana. De Five Corners Quintet uit Finland. Echt een hele fraaie band is dat. Ja, Ray Charles die had ook de nodige wilde haren in zijn jonge jaren... al zou je het misschien niet geloven. Het door Percy Mayfield geschreven lied Hit the Road Jack... was hem dan ook op het lijf eh, geschreven. Al moest hij zich wel altijd eh, laten rijden, mag ik eh, aannemen. Opzouten Jack, je hoort het hier in een wervelende cover van The Flying Horse Big Band. Hit the road, Jack. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right. no money, you just ain't no good. Well, I guess if you said so. Yeah. FMG. Nederlandse klassieker Radar Love. Een eh, topfavoriet onder automobilisten wereldwijd. Maar ik denk niet dat je het nummer kende in de uitvoering van de power trompetist L. Shea, of El Chesnovitz, zoals die echt eh, heet. Die eh, speelde jarenlang in de band van Paul Schaefer in de David Letterman Show als een raket zijn uitvoering als een raket binnengekomen in de top 2021 cover-up op plek 200. 83. Ja, genoeg eh, gescheurd, gejakkerd nu. We zetten de auto even aan de kant. Hoogste tijd voor een busritje. Om ook eh, de fans van het eh, openbaar vervoer aan hun trekken te laten komen. Busstop van de Italiaanse filmcomponist Piero Umiliano. off of the green, but I'm most blue. The kind you give a rose to. but say no, cause that's what most do. But I ain't most blue. The mulatto Capone. 37 minutes might as well be an hour. Fucking 24, supposed to be 24 hour. 20 to 4 is raining more, gaining more power. In the war, she only gets dirty. in London showers. Now this acid rain on my phone screen. Phone beats like it knows me, and just to piss me off, go sleep fuck this. I can't be living this way. Trying to make a living means that I'm living in pain. She clearly thinking the same. There's only written one name. oh, she's smitten with the way that I've hidden my game. Dream my senses. Cause she's looking pensive. Probably think I'm another boy that don't let his pensive. Think about galaxies and where we'll next live. Or best dig deeper, bitch. Looks are deceiving. And by the looks of it, good looks as you're deceived this evening. I'll be perceiving the night while someone alive. Waiting for just chat you over Wanna overstand your persona The hot chick so hot, she's the loneliest loner Cause no brother can know her Allows no look over her shoulder Cause she always holding herself over others May work for some be but brothers We want lovers, we want fuck up Someone brothers, this their us but the some men. Most people want more than what skin deep Cold, butter and the glow I'm only 24, but we made of the dough I ain't fooling, I'm falling into financial jewels without moving But even on my the sniper in the way that I write and trust the fighter that would hold the cat up in lightning. Down the bus arriving, cops on cyber, track here, to silent street lights make you rival. I know for her to come get high, but all I got is more road. She said, baby, if you ain't getting on, here's a no. I wish I was smooth enough to come over and spoke, but I choked. Even brothers sometimes need the confidence vote. Next time, give a G a smile to let him know, cause you're the finest, highness I'll never know. Anyway, on the know all this I wrote, but for a moment we little piece in So I left you 11 digits space on my phone. I got a kick shit. Here comes my coach. Waiting on the bar. Waiting on the N1 cell. drummer Moses Boyd en zijn vrienden... Terry Walker, de zangeres en rapper Louis VI... wonen in de suburbs van Londen. Het centrum is immers eh, onbetaalbaar geworden. En eh, ja, wat krijg je dan als je s'nachts uh, gaat stappen? Dan moet je met de nachtbus terug richting Southend, de M171... in de suburbs van Londen. Moses Boyd, een hele goede drummer, heb ik wel eens vaker gedraaid geloof ik. We verkassen weer naar Afrika. Ja. ook in de nodige bussen zat... was eh, Tony Allen, de Afrikaanse, eh, Nigeriaanse drummer... in een tourbus dan wel te verstaan met zijn band in de jaren 70 met Vela Kuti, later met vooral eh, Europese muzikanten. Uh, fenomenale drummer. En hij schreef het nummer een paar jaar geleden. <clears throat> Pardon. Bad Roads heet het. Ja, Bad Roads. Daar kun je inderdaad mee te maken hebben als je op pad bent. Ik zie dat we nog maar zo'n 10 minuten hebben gaan. Ik moet de vaart maken. Eh, oké, we stappen weer over van de bus naar onze klassieke, naar onze auto. Hier gaat ie. Hey, lady. Look like you done had an accident. Pull on up in the driveway. Let me show you what I can do for you. Real cheap. Is brand new, or it's been knocked around. I swear they're all the same, baby, when you turn them upside down. I'm your body and fender man. I can fix your car. When it comes to bodies and fenders, I'm some kind of superstar. Oh, yes, a thousand U.S. models and a foreign car or two. And if you got one from outer space, I still know what to do. I'm your body and fender man. Let me fix your car. When it comes to bodies and fenders, baby, I'm sure some kind of superstar. Oh, yeah. shake your body, twist your fender out and in. And if I don't get it right the first time, I'll go right back again. zingende master mechanic... die eh, meer dan bereid is om een eh, helpende hand toe te steken... Eh, aan mensen die pech onderweg hebben. Tenminste, aan hulpbehoevende dames. En dat ben ik niet. Dus ik moet mijn klassieker maar aan de kant laten staan. Hij start niet meer. En we zitten sowieso aan het einde van ons programma. Ik stap op over op mijn dagelijkse karretje... Ik wens je een hele prettige zondag. Ik zei het al, de playlist staat op mijngroeven.nl om 12 eh, uur. Dus je kunt ook nog genieten van deze muziek als je aan het autorijden bent of op het strand zit. Tot de volgende keer. Mijn naam is Edward Rauwers. Je luisterde naar ZFM Jazz. We gaan eruit met de Benjamin Hermans ode aan de sigaar, de snoek, de Citroën S.